7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om het kinderpardon te verruimen. Premier Rutte zegt dat hij respectvol kennis neemt van acties... zoals die van programmamaker Tim Hofman... maar dat het beleid niet wordt veranderd. Hofman maakte een documentaire met vijf kinderen... die hier al lang wonen, maar toch worden uitgezet. Een petitie voor een ruimer kinderpardon werd in korte tijd... tienduizenden keren ondertekend. Volgens premier Rutte voert Nederland een streng en rechtvaardig asielbeleid. Hij noemt het uitzetten van kinderen wel een gevoelige kwestie... maar hij wil de kinderen geen valse hoop geven. Het ontslagrecht wordt ingrijpend veranderd. Het kabinet maakt het makkelijker om iemand te ontslaan... is vandaag besloten in de ministerraad. De werkgever hoeft niet langer aan te tonen dat er één duidelijke ontslagreden is. Meerdere kleinere redenen kunnen ook. Wel heeft de werknemer dan recht op meer ontslagvergoeding. Een flexcontract wordt duurder voor werkgevers. Ze gaan meer WW-premie betalen voor deze werknemers. Bronnen bevestigen aan de NOS dat er wel vanaf 2020 weer drie jaar op rij een flexcontract mag worden aangeboden. Dat mag nu maar twee jaar. Verder wordt de proeftijd verlengd tot vijf maanden. De plannen moeten meer mensen aan vast werk helpen... omdat dat aantrekkelijker wordt voor werkgevers. De spoedeisende hulp van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad gaat met ingang van maandag s'nachts dicht. Dat is nodig omdat het niet veilig is voor de patiënten. Er is te weinig personeel doordat veel artsen en verpleegkundigen al naar elders zijn vertrokken na het faillissement van het ziekenhuis. En op de snelwegen rond Amsterdam staat het verkeer grotendeels vast... na een ongeluk op de A7 met onder meer een vrachtwagen met betonpalen. In de hele regio zijn de snelwegen vastgelopen. Rijkswaterstaat verwacht tot ver in de avond problemen... en adviseert automobilisten die naar het noorden van Noord-Holland willen... hun reizen uit te stellen. Het weer. Alleen in het noorden nog een bui. Vanavond en vannacht droog. Temperatuur van 3 tot 0, rond de 0. Morgen veel zon en opnieuw 11 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De drukke avondspits is nog niet voorbij. In Noord-Holland staan nog files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Vinkenveen en Knoopend Amstel, een half uur vertraging. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knoopend Raasdorp en de aansluiting met Dring, een half uur. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam, Belmermeer en Aalsmeer 20 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag... tussen Knoop het Watergraasmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Een half uur vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Verder is er nog veel vertraging op de A10 West richting Zaanstad... tussen Knoop Nieuwe Meer en Knoop het Koenplein. Een uur vertraging, dat is ook de nasleep van een ongeluk op de A7. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp...